Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De rijkste Nederlanders betalen een stuk minder belasting dan tot nu toe werd aangenomen... blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau. De allerrijkste 1% is 20% van het inkomen kwijt aan belasting... terwijl dat bij verreweg de meeste huishoudens om 40% gaat. Dat komt onder meer omdat de rijkste mensen hun geld vaak verdienen met hun bedrijf of beleggingen. Daar moet minder belasting over worden betaald. Noord-Korea heeft waarschijnlijk een intercontinentale ballistische raket getest. Voor het eerst in vijf jaar. De raket was ruim een uur onderweg en kwam tot een hoogte van 6000 kilometer. Na zo'n 1100 kilometer kwam het projectiel in zee terecht. Niet eerder vloog een Noord-Koreaanse raket zo lang en zo ver. Noord-Korea heeft dit jaar al 11 raketten getest. Vermoedelijk als drukmiddel naar het westen om weer te onderhandelen over de sancties tegen het land. In de gemeente De Beeld worden de stemmen herteld van de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD wilde dat graag en de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. Door een klein verschil in stemmen ging een restzetel naar GroenLinks in plaats van naar de VVD. Het Centraal Stembureau in De Beeld vond een hertelling eerder niet nodig... omdat er geen onrechtmatigheden waren vastgesteld. Maar de VVD wil graag dat alle stembiljetten toch nog eens worden bekeken. Italië heeft zich niet geplaatst voor het WK voetbal eind dit jaar in Qatar. De regerend Europees kampioen verloor in de play-offs met 1-0 van Noord-Macedonië. Doelpunt viel in blessuretijd. Italië ontbrak ook al op het vorige WK in 2018 in Rusland. Noord-Macedonië speelt dinsdag in de finale van de play-offs tegen Portugal. Dat won met 3-1 van Turkije. Het weer. Het is helder. Later kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag zonnig, het wordt 12 graden op de Wadden en 18 graden in Limburg. Ook in het weekend zonnig en droog lenteweer.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 En haal ik alles in en krijg geen genoeg. Laat die tijd dan maar komen, volg je nieuwe dromen. Ze zijn wel dichterbij dan je eigenlijk denkt. Laat je zorgen verdwijnen, leef en voel je veilig. De Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld? time. doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.